Daarover zijn de Europese regeringsleiders het in Brussel eens geworden. De Europese Commissie wilde een stijging met 6 procent. Onder andere Nederland en Engeland wilden helemaal geen verhoging. Premier Rutte is tevreden met het compromis. Hij spreekt van een net resultaat. Meer zat er volgens hem niet in, omdat Nederland en Engeland de verhoging niet konden blokkeren. Ook verder is Rutte goed te spreken over de eerste dag van de EU-top. Hij vindt het belangrijk dat uitgesproken is dat landen die te veel uitgeven in de toekomst hard kunnen worden gestraft. Ook de sfeer op de top vond hij goed. Volgens hem wordt Nederland zeer zeker serieus genomen in Europa. In Indonesië is het dodental van het tsunami bij Sumatra opgelopen tot 394. Meer dan 300 mensen worden nog vermist op de Mentawai-eilanden. Die eilandengroep op 150 kilometer voor de kust van Sumatra werd maandag getroffen door 3 meter hoge golven. Het tsunami-alarm werkte niet goed, mogelijk doordat het was verwaarloosd. Maar er wordt ook gezegd dat het epicentrum te dichtbij was om op tijd weg te komen... Dezelfde dag barstte op Java de vulkaan Merapi uit. Daar zijn 33 doden gevallen. Vluchtelingenkampen in de omgeving van de vulkaan zitten overvol. Gisteren werd de Merapi weer actief. De VN en de EU hebben Indonesië hulp aangeboden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend... voor de slachtoffers van de twee rampen in Indonesië. Makelaars hebben dit jaar veel meer melding gemaakt van transacties... waarbij mogelijk sprake is van witwaspraktijken... Tot nu toe zijn er 42 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan, tegen drie in heel 2009. Minister Opstelten denkt dat de toename ligt aan betere voorlichting. Makelaars worden er steeds meer op gewezen dat ze een meldplicht hebben als ze fraude vermoeden. Het weer, wisselend bewolkt en overal droog, het is een graad of 7. Ook overdag vrijwel droog en kans op wat zon.